temperatuur 13 graden. Vanavond minder buien, vannacht droog, morgen buien en maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor Brugge, 2 kilometer. Ta 27 Utrecht-Almere voor Beeldhoven 2 kilometer. Dat zijn mensen die omrijden vanwege de file op de A28. Utrecht richting Amersfoort. Tussen Soesterberg en Afrit Maren staat 5 kilometer file. Dat komt door een spoedreparatie aan de weg. De linkerrijstrook is daar dicht.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 Hij sprak vandaag weer met de leiders van vijf partijen in een laatste poging om een coalitie te vormen. Drie eerdere formatiepogingen waren al mislukt. De verkiezingen in Griekenland zijn hoogstwaarschijnlijk volgende maand op 17 juni. Op de financiële markten reageren beleggers en investeerders negatief op de aankondiging van nieuwe verkiezingen. De aandelenbeurzen doken onmiddellijk in het rood. Het probleem op het spoor bij Rozendaal is opgelost. Het station is ruim drie uur ontruimd geweest vanwege een lekkende tankwagon. Sinds half drie mogen er weer treinen rijden. Vanochtend werd een defecte afsluiter ontdekt, waardoor een kleine hoeveelheid brandbaar en giftig methanol uit de wagon was gelopen. Station Rozendaal en de directe omgeving werden ontruimd, treinpassagiers konden verder met bussen. De marechaussee heeft vijf verdachten aangehouden in een onderzoek naar een grootschalige fraudezaak. Tijdens huiszoekingen werden ook een paar illegale aangetroffen. Er zijn tientallen vervalste identiteitsbewijzen, loonstroken, creditcards en betaalchecks gevonden. De checks hadden een waarde van 200.000 euro. De verdachten zijn twee Nederlanders en drie Nigerianen. Buiten de rechtbank in Oslo, waar het proces tegen Anders Breivik wordt gehouden, heeft een man zichzelf in brand gestoken. De man raakte volgens de politie zwaar gewond. Op het moment dat de man zichzelf in brand stak, was het proces aan de gang. Hij werd tegengehouden toen hij probeerde om de rechtbank binnen te komen. Beveiligers wisten het vuur te doven. De man is met ernstige brandwonden overgebracht naar het ziekenhuis. Wie het is en waarom hij zichzelf in brand stak, is nog niet bekend. Het weer, geregeld buien, hier en daar met onweer en hagel. Temperatuur 13 graden.